Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Voor veel werknemers zit een loonsverhoging er voorlopig niet in. Vanwege de coronacrisis zijn hogere lonen een probleem, zegt werkgeverskoepel AWVN. Werkgevers zeggen dat ze alles op alles zetten om banen te behouden... maar er is nog te veel onzekerheid over de impact van het coronavirus. Vakcentrale FNV blijft bij een loonsverhoging van 5 omdat het volgens de bond in veel sectoren goed gaat. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen binnenkort ook in Nederland bij de apotheek om hulp vragen met een codewoord. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt een bericht van NRC daarover. Volgens de krant is het codewoord, net als in onder meer Frankrijk en Spanje, masker 19. Wie daarom vraagt wordt door de apotheek in contact gebracht met een hulpverlener. Omdat veel mensen nu thuis zitten zijn hulpverleners bang dat er meer huiselijk geweld is. Harde cijfers daarover ontbreken nog. Nederland kende vorig jaar een record aantal stakers en door stakingen verloren arbeidsdagen, meldt het CBS. In 2019 waren er 26 stakingen, waarbij zo'n 319.000 werknemers betrokken waren. Er gingen 391.000 arbeidsdagen verloren. In 2017 gingen bij 32 stakingen 147.000 arbeidsdagen verloren. De records werden vooral gevestigd vanwege de grote stakingsacties in het onderwijs en de zorg. Bovendien was er een grote landelijke pensioenstaking. Bij grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers verplicht een mondkapje dragen op binnenlandse vluchten. De maatregel van onder meer Delta United en American Airlines moet de verspreiding van het coronavirus tegengaan, maar moeten ook de Amerikanen het vliegtuig weer in krijgen. Het aantal luchtpassagiers daar is vergeleken met vorig jaar met 95% gedaald vanwege de angst voor het coronavirus. Het weer, vooral aan de kust nog buien. Landinwaarts wat droger bij een graad of 8. Overdag stevige buien, soms met hagel en onweer. En tussendoor wat zon bij een graad of 15. Vanavond van het westen uit wat droger. Zaterdag weer buien en wat frisser. Zondag met wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break drinks another coffee and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. posting all the letters www.zfmzandvoort.nl If you got no place to go when you van Zandvoort, Zandvoort.